Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben twee BMX-medailles in de pockets. Het was een spannende race voor Nick Kimman. Hij botste begin deze week op iemand tijdens een training... en liep een scheurtje in zijn knie op. Best pijnlijk, maar Nick knalde de baan in Tokio over. Nick Kimman is onderweg naar het Olympisch goud. Kay White drinkt nog aan, maar het wordt Olympisch goud voor Nick Kimman. Ondanks die knie, wat heeft hij dit goed gedaan? Nick Kimman pakt de Olympisch gouden medaille in het BMX'en. En direct een historische. Het is de eerste Nederlandse gouden medaille ooit in het BMX'en. Dat sinds 2008 een Olympische sport is. Maar de vrouwen ook een verrassing. Daar ging Merel Smulders met brons naar huis. Ja, het ging echt heel erg op en neer. Dus nou ben ik ook zo blij dat ik nou toch, toch nog brons heb kunnen halen. ja, ik, ik, ik, weet het niet. Ik ben echt... Eh, kan er niet meer geloven. In Maastricht is op 31 augustus een stille tocht voor Tanja Groen. Op die datum in 1993 verdween ze na een studentenfeestje. Haar studentenvereniging van toen heeft de tocht georganiseerd... samen met stichting De Gouden Tip... Die werd opgericht door misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij wilde 1 miljoen euro ophalen voor een eventuele gouden tip. Dat bedrag is inmiddels aangetikt. Er zijn opnieuw treinen uitgevallen door roosterproblemen bij ProRail. Een verkeersleider heeft zich gisteravond ziek gemeld en er kon geen invaller worden gefixt. Daardoor reden er vannacht en vanochtend vroeg op sommige plekken in Utrecht en Gelderland geen treinen. Als het goed is rijdt alles nu weer gewoon. Niet honden of katten... Maar konijnen worden de laatste tijd opvallend veel naar het asiel gebracht. Volgens de dierenbescherming gebeurt dat sowieso wel vaker in vakantietijd. Maar nu heeft men natuurlijk de vakantie eigenlijk niet kunnen plannen door de onzekerheid. Dus heeft men misschien nu op korte termijn ineens besloten... we kunnen toch nog op vakantie. Oh ja, we hebben een konijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat Snuitje en Flappy zielig in het asiel blijven zitten. Als mensen nu luisteren, die denken nou, eh, ik was eigenlijk al wel van plan om een, eh, eh, een konijn bij mijn bestaande konijn te zoeken of, of, twee konijntjes te nemen. Kijk eerst eens even op de site Ik Zoek Baas van de Dierenbescherming. Daar vind je alle dieren die op dit moment een huisje zoeken. En kom bij ons langs. Het weer, het kan nu overal in het westen regenen.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 Je veux le bifton, pas de beau Chéri coco, veux ma photo Fais-moi mm, mm pas de beau Appelle-moi Catalina mia mm, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina mia pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout billet codes code, de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, j'veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. Tu yombe yombe yombe yombe yombe chérie, tu sais. Chérie, coco, fais-moi hum mm, hum. Mm. J'veux le bifton, pas de beau. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi mm, mm, pas de bobo. Appelle-moi Kataléa, mais hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Kataléa, mais hum. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Ton c'est mort, vais. Pas de retour, je m'en mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je mêle Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de repère hmm. Chéri coco, fais-moi hum mm, J'veux hmm. Je veux le bifton, pas de bobo Chéri coco, veux ma photo Fais-moi hum pas de bobo Appelle-moi Catalina, mais à hum T'aimes toucher moi, je le sais Appelle-moi Kataléa mais à, mm, mm. pour qui tu te prends, joie en toi tout zet Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. jouw dag is vandaag Ze me in het echt zien. mama Weet je wat ik met die rap verdien? Best veel, but die mad at me Kom eens zitten, er is more dan die Hennessy yeah. Ah, mm, mm. Ze wat ik doe Het is laat, ik ben mm, Maar ik check je morgen vroeg Ik ben op een spaceface. met mijn spacecake Ben jij je echte facebase, word jij mijn spacebake En jij bent goed opgevoed, vraag het mama Today we gon' fuck is vandaag. Hey. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Spelen in Tokio heeft BMX'er Nick Kimman... ondanks een scheurtje in zijn knieschijf Olympisch goud veroverd. En bij de vrouwen reed Merel Smulders verrassend naar het brons. De bedrijven die betrokken zijn bij testen voor toegang... verdienen per dag bij elkaar een miljoen euro, meldt de Volkskrant. De overheid betaalt voor de beschikbare capaciteit. Hoewel er door het verbod op grote festivals maar weinig wordt getest. KWF Kankerbestrijding gaat helpen bij het onderzoek... dat inwoners van IJmuiden zelf gaan uitvoeren... naar de uitstoot van Tata Steel. De inwoners hebben geen vertrouwen in studies van de GGD en het RIVM.